En na een grote kans voor Linette Berenstein viel die toch aan de kant van de Spanjaarden. Dan is het uitkijken geblazen aan de andere kant. Want eh, Spanje is weg met Navarro. Navarro! Navarro, doelpunt! Oh. Och, och, och, och. In de verlenging na die gigantische kans van Berenstein is het de aanval daarna de 2-1 voor Spanje. Spanje speelt in de halve finale tegen Japan of Zweden. De dodental van de bosbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 53. Tientallen mensen raakten gewond, van wie een aantal nog in levensgevaar is. Die grote branden op het eiland verspreiden zich razendsnel en zijn nog altijd niet onder controle. In Amsterdam zijn twee mannen onwel geworden. Het gebeurde waarschijnlijk in een drugslab, zegt de politie. Volgens AT5 waren de mannen in een kelderbox toen ze niet lekker werden. Uit voorzorg moesten alle buren in de omgeving hun huis uit. De twee mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog goed nieuws voor alle kattenliefhebbers. De wilde kat is steeds meer in onze Nederlandse bossen te vinden. Het beestje lijkt op je normale huistuin- en keukenkat. Maar er zijn ook wat verschillen, zegt deze kenner. De wilde kat lijkt een beetje op een Cyperse kat. Dus ook een beetje dat met die uh, zwarte strepen op een lichte ondergrond. Maar hij heeft bijvoorbeeld op zijn rug heeft hij een, eh, een, een dunne streep lopen... die niet doorloopt tot, aan, tot in zijn staart. En dat heeft de Cyperse kat wel. En heeft een eh, roze snuit. Dat heeft een Cypers ook niet. Ook belangrijk, als je zo'n wilde kat tegenkomt, ga hem niet voeren, maar laat hem gewoon lekker met rust. Het weer. Het wordt een zomerdag, veel zon en 25 tot 28 graden.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 Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind. Ben elke dag een nieuwe kleur, rood, oranje, blauw of wit. De regenboog stelt toch teleur, wanneer er maar één kleur in zit. Stap de bus in, neem mijn koffer mee, ik reis verder.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 Het Nederlands elftal is op het WK voetbal uitgeschakeld. Spanje won in de kwartfinale na verlenging met 2-1. Het dodental van de bosbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 53. Drie grote branden op het eiland zijn nog niet onder controle. Een hotel in de Oekraïnse stad Zaporizhia is gisteravond getroffen door een Russische raket, meldt de politie. Daarbij is zeker één dode gevallen. Het weer zonnig en warm bij temperaturen tussen de 25 en 28 graden. In de loop van de dag wel meer wolken en in het oosten kan lokaal een bijvallen.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 That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whine me. They want me dead, but don't remind me. Both ends around you told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchy for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.